Femke met het NOS Journaal. Israël en Hamas zijn een bestand overeengekomen. Dat hebben VN-baas Ban Ki-moon en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry bekendgemaakt. Het humanitaire bestand gaat vanochtend om 7 uur Nederlandse tijd in en zal 72 uur duren. Het zal worden gebruikt om verder te onderhandelen. Israël zal zijn strijdkrachten nog wel in Gaza houden. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt inmiddels 25 dagen. Burgemeester Ruud Nederveen van Bloemendaal mag blijven. Hij kwam onder vuur te liggen na een uitzending van één Vandaag... waarin hij werd beschuldigd van intimidatie, oplichting... en het maken van de lokale pers. De gemeente zou geprobeerd hebben negatieve publiciteit... in een lokale krant tegen te houden. De motie van wantrouwen werd uiteindelijk met een meerderheid van de raad verworpen. Bij verschillende gasexplosies in Taiwanese stad Kaohsiung zijn zeker 15 doden gevallen. Meer dan 200 mensen raakten gewond. De explosies zouden zijn veroorzaakt door breuken in een gasleiding. Volgens Chinese media zijn verschillende wegen door de explosies zwaar beschadigd. Sloegen auto's door de kracht van de explosies over de kop en vlogen een aantal gebouwen in brand. Noorwegen heeft het terreuralarm ingetrokken. De dreiging van een aanslag door extremistische islamieten is niet meer acuut, zegt de regering. Noorwegen was ruim een week in de hoogste staat van paraatheid. De Veiligheidsdienst betwijfelt achteraf de betrouwbaarheid van informatie over een mogelijke aanslag. Bij het Noord-Hollandse Juliana-dorp is een vrouw verdronken die twee kinderen uit de zee wilde redden. Ze dacht dat de kinderen kopje onder dreigden te gaan. Ze raakte zelf onwel, kon niet meer gereanimeerd worden. Ondertussen waren de kinderen zelf op het droge gekomen en zij zijn ongedeerd. Het weer, vannacht daalt de temperatuur tot 13 graden. Er zijn wat wolkenvelden, morgen periode met zon 23 tot 27 graden. Morgenavond in Limburg kans op een bui en in het weekend kan het in het hele land regenen. Blijft wel warm.